Uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een kleine 9 miljard euro extra geld om de hogere asielinstroom in goede banen te leiden. Dat staat in de voorjaarsnota, dat is het huishoudboekje van het kabinet. Het extra geld gaat volgens verslaggever Wilma Borgman vooral naar extra opvangplekken. Waarbij het COA daarna wil streven om meer vaste plekken te hebben. Dat zijn er nog niet genoeg voor die instroom van een dikke 70.000 mensen die worden verwacht. Maar wel meer dan nu. Maar duidelijk is dus wel omdat die hogere asiel echt een flink financieel gat slaat in de begroting voor dit jaar. En verder staat er in die voorjaarsnota dat er voor mensen die door long-covid niet meer kunnen werken 15.000 euro per persoon komt. En om meer inkomsten te genereren worden de verkeersboetes 10% duurder. 2000 passagiers van Transavia die de afgelopen week hun vlucht niet hebben doorzien gaan, laten het er niet bij zitten nu. Ze dienen een claim in. Transavia schrapt al dagen vluchten omdat ze niet genoeg toestellen hebben. Claimorganisaties zeggen dat de gedupeerde passagiers ieder tussen de 250 en 400 euro kunnen krijgen Transavia zegt de claim serieus te nemen en de gestrande reizigers snel duidelijkheid te willen geven. En na een maand is er weer gereest in de Formule 1. En op deze vrijdag werd er dit keer al bepaald vanaf welke plek de coureurs zondag zullen starten. Nederlander Nick de Vries zal een plekje achteraan krijgen, want hij botste tegen de muur aan. En hoe zit het met Verstappen, verslaggever Louis Dekker? En dan denk je, ach, we hebben altijd nog Max Verstappen vooraan. Die pakt immers altijd pole position, maar die is vandaag ook verrast. Want Charles Leclerc in de Ferrari snelste van allemaal. En eh, Verstappen en Perez staan daarachter. Ja, op plek 2 start Max dus zondag. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond op de meeste plekken droog en dan nog een graad of 9. Morgen begint bewolkt, maar smiddags komt het zonnetje door en wordt het een graad of 15.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 Rusland noemt de aanvallen van afgelopen nacht op Oekraïne een geslaagde militaire actie. In één stad vielen zeker 19 doden toen een flatgebouw werd geraakt. En cursusaanbieders zijn teleurgesteld over het verdwijnen van het stapbudget, zeggen ze tegen de NOS. De subsidie van 1000 euro om jezelf te laten omscholen verdwijnt per volgend jaar. Grote cursusbedrijven zeggen dat zij juist een nieuwe doelgroep konden bereiken, dankzij die stapbudgetten. En het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen is het bewolkt, maar in de middag is er zon.